het NOS nieuws van 3 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De handelsrelatie tussen Nederland en Groot-Brittannië moet hecht blijven, ook na de brexit. Verder is het belangrijk dat de rechten van Nederlanders die in Groot-Brittannië wonen zo snel mogelijk worden gegarandeerd. Dat staat in een advies van twee Kamerleden aan het kabinet en het parlement over de gevolgen van de Britse uittreding uit de Europese Unie. De uittredingsgesprekken starten binnenkort, ze mogen twee jaar duren. CDA-leider Buma vindt dat een nieuw kabinet zich moet richten op immigratie en integratie, de positie van de middeninkomens en de arbeidsmarkt. In zijn gesprek met verkenner Schippers zei Buma verder dat het te vroeg is om al te praten over de vorming van een coalitie. Schippers praat vandaag met de leiders van CDA, VVD, D66 en GroenLinks. Haar voorwerk moet later in de week uitmonden in de benoeming van een informateur. Oud-voetballer Patrick Kluivert klaagt een van de mannen aan die in 2002 inbraken bij het Van Gogh Museum in Amsterdam. Hij beschuldigt ze van smaad of laster. De inbreker zegt vanavond in een documentaire van Brandpunt dat hij na de schilderijenroof ondergedoken heeft gezeten bij Kluivert in Barcelona. Kluivert noemt dat onzin. De Verenigde Staten verscherpen de eisen voor vluchten uit acht landen. Voortaan mag er geen elektronische apparatuur groter dan een mobieltje mee aan boord. Laptops, tablets, camera's en draagbare printers moeten in het bagageruim. Het gaat om vluchten uit Turkije, Marokko en een aantal landen in het Midden-Oosten. Volgens de Amerikaanse autoriteiten is de maatregel goed voor de binnenlandse veiligheid. Een concrete aanleiding is er niet. Een regionaal tuchtcollege heeft een longarts van het Tergooi ziekenhuis in Blaricum een waarschuwing gegeven. Volgens het regionale tuchtcollege is de arts tekortgeschoten bij de behandeling van een 21-jarige man die met pijn op de borst binnenkwam en een halve dag later overleed. Het wordt de longarts kwalijk genomen dat hij de man niet zelf heeft gezien, maar het onderzoek overliet aan een onervaren artsassistent. Het weer geregeld zon en het is 8 tot 10 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het ongeveer 12 graden.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 Yeah, he been loving himself more than Kim and yeah. I'm like, boy, stop, run that back. Goddamn you, father, can you play that sax? Hard ass too Mr. Know It All. Think you got flood down to a formula.